Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar naar schatting met ruim 130.000 mensen gegroeid. Ons land telt momenteel zo'n 17,4 miljoen inwoners, meldt het CBS. De groei komt met name door immigratie. Per saldo groeide de bevolking door migratie met 114.000 inwoners. Daarnaast werden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden... Van alle mensen uit het buitenland die zich in Nederland vestigden... kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85% uit een EU-land. 18% van de immigranten kwam uit Azië. Nederland heeft het reisadvies naar de Australische staat New South Wales aangescherpt vanwege de bosbranden. In die deelstaat liggen onder andere Sydney en de hoofdstad Canberra. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. De verwachting is dat het vuur in New South Wales verder aanwakkert. Gisteren werd in de oostelijke staat opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt tot zeker volgende week donderdag. Griekenland, Cyprus en Israël hebben een akkoord ondertekend... over een gaspijpleiding onder de Middellandse Zee. Het is de bedoeling dat gas uit Israël via Cyprus... naar het Griekse vasteland wordt vervoerd en uiteindelijk ook naar Italië. Via de pijpleiding moet 10% van het Europese gas worden geleverd... Turkije is tegen de pijpleiding, onder meer omdat die door delen van de Middellandse Zee loopt... die volgens een omstreden overeenkomst bij Turkije horen. De 1900 kilometer lange pijpleiding moet in 2025 klaar zijn. Op een kruispunt in Apeldoorn zijn twee kinderen en een volwassene op de fiets... aangereden door een politieauto. De volwassene raakte gewond en alle drie zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de politiewagen zwaarlichten en sirene aan had. De politie wil niets zeggen over de aanrijding. Het weer, de temperatuur loopt vannacht op en tegen de ochtend is het zo'n 5 tot 8 graden. Het blijft bewolkt en er zijn perioden met regen en dat wordt maximaal 10 graden.